Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Webshops hebben een topweek achter de rug. In de dagen voor Sinterklaas is er fors meer gekocht dan vorig jaar. Volgens de betaalvereniging die dat allemaal bijhoudt... hadden de webwinkels een vijfde meer omzet dan in diezelfde week een jaar eerder. En ook in de winkelstraten was het weer druk. Er werd voor ruim 2,5 miljard euro gekocht. En op het drukste moment werd elke seconde 760 keer gepind. In een dorp in de buurt van Gorkum is vannacht een man van 25 overleden... nadat hij had geprobeerd om anderen te helpen. Een bestelbus was in een sloot gereden. De man probeerde met zijn trekker om de boel weer los te krijgen toen het voertuig kantelde. De mensen van de bestelbus raakten niet gewond. En de brandweer in Twente moest vanochtend in actie komen omdat er een ree vastzat in het hek van een basisschool. Het dier was tussen de spijlen terechtgekomen en er was een speciale tool nodig om het dier te bevrijden. Het beestje hield er wel wat wonden aan over, maar volgens een dierenarts was alles verder in orde. En bij de Lemelerberg in Overijssel gaan de komende tijd veel bomen tegen de vlakte. In totaal 200 voetbalvelden aan bos. Dat is goed voor veel dieren, zegt deze ecoloog, want zo kunnen verschillende stukken hei met elkaar worden verbonden. Zien we dat hazelworm, zandhagedis, maar ook heideblauwtje en andere nachtvlinders nu door die heidecorridors eh, nou ja, weer populaties, weer gebieden kunnen bekoloniseren. En op die manier doen wij een grote bijdrage aan de biodiversiteit. Volgens de ecoloog gaat het wel nog zeker 10 jaar duren voordat de heide weer echt in ere is hersteld. Het weer nog, veel wolken en af en toe ook wat regen vanmiddag. In het westen kan de zon er ook even doorheen komen het is 3 tot 6 graden. Vanavond en vannacht is het bijna overal droog en er zijn dan ook wat opklaringen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door een auto met pech op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen Purmerend en de afrit Zaandijk heb je 20 minuten oponthoud... en er zijn twee rijstroken dicht.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 Ziecht in de potkamer. Als ik dan toch leef het lief samen, Waarom zou ik denken en niet delen. Ik wil kapot. en dat constateer ik. Ik verwijt het je niet, maar het is beter. Ook iets volmaaks want soms spreekt.